Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanavond overlegt minister Grapperhaus met burgemeesters over nieuwe maatregelen. Dit weekend was het in sommige steden veel te druk. Het kabinet wil voorkomen dat dit nog eens gebeurt. En daarom wordt er nagedacht over maatregelen, zegt verslaggever Albert Bos. Een van de mogelijkheden is het beperken van parkeerplaatsen... zodat er minder auto's naar de binnensteden komen. Ook over de winkeltijden is er discussie. Er is een groep die juist vindt dat het ruimer moet... zodat er meer spreiding komt. Maar sowieso hoopt het kabinet ook dat mensen na dit weekend zelf inzien... om vooral slimmer te gaan winkelen. Een man van 23 uit Nijmegen moet 30 jaar de cel in voor moord, brandstichtingen en granaataanslagen. De rechtbank houdt hem verantwoordelijk voor de moord op een autosloper uit Nistelrode. Ook pleegde hij een serie aanslagen in en rondom Os. Mensen met pech onderweg kunnen weer de wegenwacht bellen. Door de grote telefoonstoring was de ANWB een halve dag niet bereikbaar. Mensen met autopech konden trouwens wel appen naar de centrale. En het einde van een legendarische attractie in de Efteling. De Polka Marina, een walvis omringd met bootjes. 36 jaar oud, een dame op leeftijd in pretparkland. Opknappen is te duur, vindt de Efteling. En daarom verdwijnt hij voorgoed. goed. blijft raar, vindt deze vrouw. Ook als kleine meid ingeweest met mijn ouders. En het, ja, het is gewoon een traditie wat erbij hoort. En hij hoorde er zeker bij voor deze medewerker... die 21 jaar lang dag in dag uit de attractie bestuurde. Ik mag hem vanavond gaan afsluiten om uh, eh, 6 uur. Ja, gaat u nog iets bijzonders zeggen? Ja, dat we hem gewoon gaan missen. En dat eh, we hopen dat er eh, toch weer een leuke attractie voor terug gaat komen. Maar volgens Omroep Brabant komt er geen attractie voor in de plek, maar een speelbos. En dan tot slot het weer. Het is bewolkt, vanavond op steeds meer plekken regen. Morgen vroeg ook nog steeds regenachtig. Later zon en tussen de 7 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog één file en dat is op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen knooppunt Eemnes en Naarden. Daar heb je nog ruim 20 minuten oponthoud door een ongeluk...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 thinking about you lately. Reminiscing, going crazy. Miss the way your kiss would keep me up. Hey, wish that you were here tonight, drinking vodka soda, extra limes, and we could just get back to being us. Cause I just wanna be cool about the days we couldn't live without each other. Where the hell did we go wrong? Hey, how'd we go from that to this? just wanna be cool. is over de hele wereld zo'n beetje hebben. Maar in Nederland is het inderdaad cool again. Dat was Kane Brown. Je hebt nog een uur te goed hier bij de National Radio Show. En we hebben nog heel wat leuke dingen. Waaronder andere de digitale brievenbus. Want... Hey Astrid, je hebt een... Eh, E-mail! Uit Noorwegen kregen wij muziek opgestuurd. De nieuwste single van Anne Christen Dordal. It is True Love Dreams. You were never meant to be more just a friend to me. There weet je dat wij de Nashville Spiegelplaat nu hebben met onder andere onze maandartiesten. Want die heeft namelijk een cover opgenomen van een nummer van George Jones, die in 1967 het nummer Beneath Still Waters voor het eerst opnam. En Emma deed dat in 1979. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Beneath Still Waters. There's a strong undertone. the surface won't tell you what the deep water knows. me cottage, and every heart must share their turn for misery. This time it's me. Nashville Spiegelplaat. Cherokee Fiddle van Larry Cordell. En dat was Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. We gaan even weer terug. Dan doen we naar 1972. En dat doen we met Donna Fargo. Met The Happiest Girl in the Whole USA. wake up, sleepy head. Why'd we move that bojangle clock so far away from the bed? Just one more minute, that's why we moved it. One more hug, or two. do you love waking up next to me as much as I love waking up next to you? You make the coffee, I'll make the 'Cause you're like and new fix mine. Now tell me the truth. Do these old shoes look funny? Honey, it's almost nine. de signature song van Donna Fargo. In 1973 won ze zelfs een Grammy in de categorie Best Country Female Vocal Performance. En dat nummer The Happiest Girl in the Whole USA is al door diverse collega's van Donna gecoverd. Onder andere een Tammy Wynette, Nancy Sinatra en Tanya Tucker namen een nummer, een op. Een cover op van dit nummer. En van 72 gaan we naar 1991. En wat doen we dat mee? Brooks and Dunn. Dit is The Brand New Man. I saw mij betreft uit de categorie eh, Niets aan de hand. Lekker vrolijk nummer 1976. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En van de Bellamy Brothers gaan we naar Country uit Nederland. Nieuw Country, om beter te zeggen. De nieuwste zinger van The Young River. Dit is Go Getter. You love that feeling you get when you see her. instead of going on. You get lost. chances now before she's gone. She's a gone. say that you just got a given thing. But time flies by in the blink. so much now we can't get enough. Well, that's what I love about us. Friends and lovers, that's us. Stuck on each other endlessly. nummer van Laurie LeBlanc. En dat heet That's What I Love About Us. Hij maakt een, mix van country en Acadian folk. En dat is een muziekstijl die door de Franse kolonisten meegebracht werd... toen zij naar Canada emigreerden en vooral in Quebec, New Brunswick en Nova Scotia kwamen te wonen. Acadian folk, ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb er wat meer naar geluisterd en eh, ja, klinkt hartstikke lekker. En dit is dus van het nieuwe album van Laurie en dat heet When It's Right, It's Right. En we gaan nu verder met weer nieuwe muziek. Ja, er is wat nieuwe muziek weer uitgebracht. De nieuwste single van Chris Jensen. Dit is Waiting on Five. It's like watching your team while you sit on the bench, waiting on five to start on six. Out in the sun or in somebody's bitch. blijkt, is hij nog steeds voor anderen aan het schrijven. Zoals voor een Tim McGraw en Low Cash. Maar nu staat hij zelf even in de schijnwerpers met zijn nieuwste single Waiting on Five. En van nieuwe singles gaan we verder naar een nieuwe single uit Nederland. Jawel, dit is Tip Jar en Kiss Me. Right or left or down the middle, where do we need to go? I'm afraid that I don't know. It's a small world. travel hard to figure. Kiss me and tell me you love me so. Up or down, what's the difference when you're feeling low? You don't want it to show. It's a mad world of crazy folks trying hard to keep high hopes. Kiss me and you tell me you love me so. Try kregen wij dus onlangs weer de nieuwe single van Tip Jar binnen. En die heet Kiss Me. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album voor jullie klaarstaan. Van het debuutalbum van Little Texas, First Time for Everything... hoor je achter elkaar Cry On en daarna What Were You Thinking. Dit is het Nashville Spotlight album. There's a chain of tears that's been a hold of me here. Cause you know how much I hate to see you cry. Well, before I go... I just wanna let you know This is the last time that you hear me say goodbye Well baby just cry Your misty eyes would always make me stay. Cause hurting you is something I never wanna do. But you know you just can't keep me here this way. So baby, just cry, cry on. Yeah, and I've done all de laatste twee nummers van het Spotlight-album First Time for Everything van Little Texas. En dan nu, ja, we kunnen niet anders als je een show hebt waar countrymuziek in gedraaid wordt, dan stilstaan bij het feit dat afgelopen woensdag op 71-jarige leeftijd Dominic Grant van het duo Grant en Forsyth is overleden. Live zullen we ze niet meer zien, maar gelukkig blijft hun muziek natuurlijk voor altijd bestaan. En wij draaien natuurlijk nu nog even muziek voor jullie van ze. Dit is een country medley. Dus niet getreurd, het is zo weer zover. Maar we sluiten af met een nummer uit 1989. Laurie Morgan en Trainwreck of Emotion.